Lot Lewin met het NOS Journaal. In een afgelegen gebied gevonden van de vermiste Martijn Lahuis. Zijn oudste broer heeft hem geïdentificeerd, schrijft het ANP. De 30-jarige Nederlander was sinds maandag vermist. Lahuis was met twee vrienden en een gids aan het kajakken in de jungle... toen de stroming plots krachtiger werd en twee van de vier kajaks een boom raakten. De vrienden en de gids konden veilig de kant bereiken... maar van Lahuis werd sindsdien niets meer vernomen. De Rotterdamse politie heeft een man van 52 opgepakt op verdenking van een zware mishandeling op een concert in het Antwerps Sportpaleis afgelopen december. Op een video die is vertoond in Opsporing Verzocht is te zien hoe een gespierde lange man met ontbloot bovenlijf een andere man slaat die daardoor achterover valt. Het slachtoffer lag een paar dagen in coma. Er kwamen via de opsporingsprogramma's verschillende anonieme tips binnen. Een van die sporen leidde naar Rotterdam. Bij een zelfmoordaanslag in een Sjiïtische moskee in het oosten van Afghanistan zijn zeker 25 mensen omgekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wist de aanslagpleger via een zijdeur de moskee binnen te komen. Het gebedshuis zat vol met mensen die waren samengekomen voor het vrijdagmiddaggebed. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse tak van Islamitische Staat heeft eerder aanslagen gepleegd op Sjiïtische moskeeën. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Tommy van der S. wordt nu ook internationaal gezocht. De man van 36 werd vorig jaar bij Vestek veroordeeld tot 9 jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling. Hij bevindt zich waarschijnlijk in Spanje. Vorige week vroeg de Nederlandse politie toeristen in Barcelona en langs de zuidkust al om naar hem uit te kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het tropisch warm. Aan de kust 29 graden en landinwaarts kan het 35 graden worden. In het zuidoosten nog iets warmer zelfs. Morgen iets koeler met temperaturen tussen de 27 en de 33 graden.